Mooi Marieke was zo vrolijk, mooi Marieke was zo blij. Twintig was ze nu geworden in die zoete maand van mei. Milder kon geen lente morgen, heel haar dorpje lag vol vree. En het haantje van de toren keek als in een bloemenzee. Als de waren bloeien, dan wordt haspengal mooi gelijk men zich een lentesprookje dromen zal. Daar te wonen, daar te minnen, wat een zaligheid. Als de waren bloeien, wijd en zij. Mooi Marieke liep al dromend naar een boomgaard bij de beek. Waar toen blanke wilde nu een paradijs geleek. Maar wie mocht dat hinder wezen onder gene kerselaar? Het was een schilder en de kerel wenkte lachend nog op haar. Als de kerselaren bloeien, dan wordt Hastenhal mooi gelijk men zich een lentesprookje dromen zal daar te wonen, daar te midden. wat een zaligheid. Als de kersen waren bloeien, wijden zij. Als verlegen kwam Marieke en al blozend naderbij. Want ze loerde naar die schuchter, ook al zij, zij. Maar hij lachte toch zo vriendelijk en ze keek hem aan en toen zong er door de kersenboom haar al zijn eerste lentezoen. Daar te wonen, daar te minnen, wat een zaligheid als de kersen waren, bloeien wijd en zij